Dat meldt de Nederlandse bank in haar halfjaarlijkse verslag. Het gaat wat beter, maar het komt vooral door de steunmaatregelen van de overheid. Maar die moeten tijdig worden afgebouwd, waarschuwt de Nederlandse bank. Want oplopende overheidstekorten doen de economie geen goed. Bovendien is het niet goed voor de banken dat ze draaien op overheidssteun. Dat werkt verstorend, stelt de Nederlandse bank. De opkomst voor de griepprik is massaal. Overal in het land was het al druk. Vroeg bij de evenementenhallen, sporthallen en andere zalen... waar kinderen vanaf vandaag worden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Volgens de GGD verloopt alles volgens plan. De grootste drukte is vandaag en morgen. Het gokschandaal in de voetbalwereld heeft nu ook geleid tot aanhoudingen in Italië. Een van de negen arrestanten is de voorzitter van een Italiaanse derde divisieclub. In Duitsland zitten al 15 mensen vast die verdacht worden van omkoping en illegaal gokken. Afgelopen vrijdag maakte de Duitse politie bekend dat er in Europa zo'n 200 voetbalwedstrijden zijn gespeeld waar een luchtje aan zit. Nederlandse clubs zijn voor zover bekend niet betrokken bij het omkoopschandaal. Zware regenbuien hebben aan de Belgische kust problemen veroorzaakt. In Blankenbergen, Wenduinen en De Haan kwamen straten blank te staan. In De Haan liep het terrein van een groot bungalowpark onder water. De brandweer is druk bezig om in de getroffen plaatsen kelders leeg te pompen en wegen weer begaanbaar te maken. Voor Noordwest-Europa wordt de komende uren erg slecht weer voorspeld. Vooral de harde tot stormachtige wind zou voor overlast kunnen zorgen. Het weer, veel regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Veel wind, aan zee mogelijk storm, kracht 9.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 Move Just don't talk to me, babe. Flowing through my head. There's a question, is she needing another side of a man looking at me? Looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. You know, seeing your face no more my pillow. It's a scene that never happened to me. You know, but after this episode, I don't see. You can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like? recognize I'm a chameleon, I'm always in disguise I read your future but it's written in the past Take a good look, might be your last cheap as Walking away before I do I'll flip the bird Excuse me mister I've got other things to do Than to stand here listening to you